Hindustaanse billen, Nederlandse billen, Mexicaanse billen, Marokkaanse billen, Afrikaanse billen. Lekkere billen. Jawel, ik wil alleen maar billen zien. ik zien. alleen maar billen zien. Alleen maar billen Heb jij echt geen wil misschien? Dan stop ik hem in een wilmachine Billen zien, je billen zien Laat me nou je billen zien Billen zien